Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vier oppositie gesloten. Ze willen daarmee bij de parlementsverkiezingen van volgende maand... een sterker front vormen tegen de AK-partij van president Erdogan... die al 16 jaar aan de macht is. Bij de presidentsverkiezingen die op dezelfde dag worden gehouden... hebben de partijen wel een eigen kandidaat. Erdogan heeft de verkiezingen vervroegd in een poging zijn macht te vergroten. De vredesonderhandelingen tussen Colombia en Ria-beweging ELN gaan verder in Cuba... De gesprekken begonnen vorig jaar in de hoofdstad van Ecuador, Quito. Maar president Moreno van Ecuador zei vorige maand dat de ELN moet ophouden met het geweld. De guerrilla-beweging heeft zich ondanks de vredesgesprekken toch schuldig gemaakt aan aanslagen en ontvoeringen. Zoals die van spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman. In Amsterdam is Bevrijdingsdag gisteravond officieel afgesloten met het traditionele concert op de Amstel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren er ook bij. Door het mooie weer was het bij de bevrijdingsfestivals in het land druk. In sommige steden was het zo druk dat er niemand meer werd toegelaten. De drie mensen die gistermiddag in Den Haag door een verwarde man werden neergestoken... zijn zwaar gewond, maar niet in levensgevaar, meldt de politie. De dader is een man van 31 uit Den Haag. Hij stak in de buurt van station Hollandspoor drie mensen met een mes. Agenten schoten hem vervolgens in zijn benen en arresteerden hem. De man is een bekende van de politie. Zijn motief is onbekend. In Alkmaar zijn vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht nadat het balkon waarop ze stonden was afgebroken. Op het balkon op de eerste verdieping van een woonhuis stonden zes mensen toen het instortte. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens de politie lijken twee mensen daadwerkelijk letsel te hebben opgelopen. Ze zijn niet in levensgevaar. Het weer, het is vandaag zonnig, het blijft onbewolkt. De middagtemperatuur is op de Wadden rond 18 graden. In de kustprovincies wordt het een graad of 22.